uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De Verenigde Staten trekken zich terug uit een wapenakkoord met Rusland... dat in de Koude Oorlog werd gesloten. Het INF-verdrag uit 1987 verbiedt de inzet van middellange afstandsraketten. Volgens minister Pompeo van Buitenlandse Zaken... zal de VS het verdrag morgen officieel beëindigen... omdat Rusland tegen de afspraken in een kruisraket zou hebben ontwikkeld. De Russen hebben dat altijd ontkend. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg zegt nu verschillende militaire opties te overwegen. Hij voorziet geen directe dreiging, wel is de instabiliteit volgens hem toegenomen. Ouders van een doodgeboren kind kunnen vanaf maandag een verzoek indienen bij de gemeente om het kind op te nemen in de basisregistratie personen. De wetswijziging is een gevolg van een petitie in 2016. Ouders wilden daarmee wettelijke erkenning afdwingen dat hun doodgeboren kind bestaan had. De Tweede en Eerste Kamer stemden unaniem in met het verzoek. Bij een aanval van de islamitische terreurgroep Boko Haram in Nigeria... zijn zeker 60 mensen om het leven gekomen, meldt Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie vertelden getuigen dat regeringstroepen zich hadden teruggetrokken, waardoor Boko Haram toe kon slaan. Die kwamen op motoren naar het dorp waar ze huizen en winkels in brand staken en inwoners doden. Vanwege de aanval zijn 30.000 mensen op de vlucht geslagen naar Cameroen. De Britse acteur Clive Swift is overleden. Hij werd vooral bekend door de komedie Keeping Up Appearances... hier uitgezonden als Schone Schijn. Hij speelde Richard, de onderdanige echtgenoot van Miss Bucket... ook wel bekend als Miss Bouquet. Swift acteerde in meer dan 100 films en series... waaronder de Hitchcock-film Frenzy. Hij had ook gastrollen in Doctor Who en Midsummer Murders. Clive Swift overleed na een kort ziekbed en was 82 jaar. Het weer buien met kans op sneeuw, vooral in het oosten van het land. De kans op gladheid is groot. Temperatuur loopt uit uiteen van min 2 tot plus 2.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 Kijk, kijk, kijk eens in een hele tent vol mutsen. Oh! oh, oh. Daar wordt we een band hier. Slordigus, gaat Het feest is los, kom toe gaan. Ik zing voor en jij zingt na. Oh, En zie je, dus komt rood Zing dan, dus het kan verstaan. reno dorime Ik ga can smoke with you, I go my way. Shawty go my penny, way. Ik ben loco. Ik pop champagne in die Let Rijd door mijn dik Kawasaki. Ik voel me respect en Bounani. Ik ben met mijn broer, hier is Idali.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 Gooien saus om te posten Ze lachen om die dure geitjes Salut les die Christian Luther. Ze des ben, jij me verliezen. Hey. Veel stroom, alsof je rijdt in een wagen hybride. Hey. Scoop, scoop, en je doet als je lonely bent.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 After takeoff, we will pump up the sound system. because we're going naar de kloten. is de taxi om zeven uur. Gaan we op weg naar een nieuw avontuur. Met het vliegtuig vanaf Schiphol, daar gieten wij ons vast, alles vol.